En hij komt dus ook voor in onze systemen. En op basis daarvan eh, kan ik zeggen eh, dat we eh, nou, natuurlijk nog steeds rekening houden met alle scenario's. Maar één scenario zou toch echt wel een poging suicide kunnen zijn. De man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. Bij de ontploffing op de dam raakte verder niemand gewond. Minderjarigen zijn steeds vaker een risico voor de veiligheid. Volgens de AIVD gaat er meer dan vroeger een terroristische dreiging uit van minderjarigen. Mijn collega Maxime van NOS Stories legt uit hoe dat zit. Aan de ene kant zien ze dat meer minderjarigen zich verdiepen in jihadisme. En in chatgroepen bijvoorbeeld beelden bewerken en verspreiden van ISIS. Zoals moorden en aanslagen. Dan heb je de tweede stroming die de IVD omschrijft. En daar een toename in ziet. En dat is het rechtsterrorisme. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het willen creëren van een nieuwe samenleving, van witte heerschappij. En dus zonder migratie, gelijkheid en democratie. In totaal, dus bij beide stromingen, heeft de IVD tientallen Nederlandse minderjarigen op het oog die gevaarlijk zouden zijn voor ons land. En Max Verstappen heeft gereageerd op de rijderswissel in zijn team. Zijn oude teamgenoot Liam Lawson had amper twee Grand Prix wedstrijden gereden en moest vorige week plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Het zorgde voor een boel kritiek op Red Bull. Verstappen reageerde erop bij Viaplay. Ik heb alles gezegd wat ik wou zeggen bij het team. Ze weten ook hoe, hoe ik erover denk. Waarom wil je daar hier niet verder over uitweiden? Heeft geen zin om dat in de media te gooien dan kan ik wel invullen hoe je erover denkt. Ja, dat weet ik niet. Helmut Marco dat mag je zelf invullen, ja. Ja, Helmut Marco heeft er ook al iets over gezegd. Dat je het ermee oneens was. Maar ja, zoals ik zei, ik heb alles wat daarmee te maken had, maar ook hoe ik in het algemeen over denk, ehm, wel duidelijk gemaakt. Want dit weekend wordt er in Japan gereisd. Het weer droog, zonnig, graad of 20. En ook morgen een zonnige lentedag. Het wordt dan nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is een drukke donderdagavondspit zoals gebruikelijk. Er staan veel en lange dagelijkse files, bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Richting Amsterdam op de A4 is het druk tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Vertraging is daar 10 minuten. Het is ook aansluiten op de N201 van Hilversum naar Uithoren... tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenen. Vertraging is 20 minuten. op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je een kwartiertijdverlies... tussen Bad Hoevedorp en de afrit AMC.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 Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie denkt dat de 50-jarige man een einde aan zijn leven wilde maken. In Myanmar zijn er gevechten tussen regeringstroepen en rebellen, ondanks een staakt het vuren. Lokale media melden dat de gevechten in een gebied zijn dat zwaar is getroffen door de aardbeving. In de buurt van Ede woedt een grote natuurbrand. Door de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. In bijna heel Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Het weer, het is zonnig en 18 tot 22 graden. In het Waddengebied en delen van Zeeland een paar graden lager.